2 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een steekincident gisteravond in Hamburg zijn 18 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie in die Duitse stad. Volgens verschillende media zijn onder de gewonden vier mensen in levensgevaar. De steekpartij was gisteravond rond 6 uur op het station in die stad. De politie hield al snel een verdachte aan. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. De politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde. De pensioenleeftijd in Denemarken gaat de komende jaren in stappen omhoog... naar uiteindelijk 70 jaar in 2040. Daarmee heeft het land de hoogste pensioenleeftijd van Europa. De eerste stap omhoog wordt over vijf jaar gezet. Dan gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 68. Op dit moment mogen de Denen op hun 67ste met pensioen. In het land is de pensioenleeftijd net als in Nederland gekoppeld aan de levensverwachting. Supporters van Telstar en FC Den Bosch zijn gisteravond na de wedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde direct na het laatste fluitsignaal. Volgens NA Nieuws bestormden uitzienige Telstar supporters het veld na de winst van de club. Kort daarna klommen ook supporters van Den Bosch over de hekken en liep het uit de hand. Meerdere mensen raakten gewond. En ook de ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Telstar won de wedstrijd in eigen huis met 2-1 en is daardoor weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. Een hoogzwangere Amerikaanse televisiepresentatrice is drie uur lang doorgegaan met de uitzending... terwijl haar bevalling al begonnen was. De presentatrice kreeg plots weeën tijdens haar ochtendnieuwsprogramma... bij een lokale omroep in de stad Albany. Ondanks dat ook haar vliezen braken, bleef ze in de studio. Haar collega grapte dat ze letterlijk brekend nieuws hadden. Meteen na het einde van het programma ging de presentatrice naar het ziekenhuis. een dag later maakte ze bekend dat ze was bevallen. Het weer, brede opklaringen. Vannacht is het 3 tot 8 graden.